Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3 vertrekken steeds meer internationale vliegtuigen uit Afghanistan om mensen in veiligheid te brengen. De situatie rondom de start- en landingsbaan is onder controle. Maar buiten het vliegveld is het een absolute chaos. Correspondent Aletta André. Het is zo druk buiten de poort. Ehm, en dat is de, de Noordgate, de noordelijke eh, poort... waar ook Nederlanders naartoe worden gestuurd... die op de passagierslijsten staan. Eh, daar zijn vanmiddag mensen gewond geraakt door de verdrukking... En het lijkt erop eh, op dat vooral mensen die geen visum hebben... maar wanhopig zijn, die chaos veroorzaken. Militairen proberen dan de bol onder controle te houden door in de lucht te schieten. Vanmiddag lukte het een militair vliegtuig uit Nederland om wat mensen mee te nemen. 35 Nederlanders en ook nog een paar Belgen, Duitsers en Britten. Het RIVM schat dat er zo'n 700.000 mensen in Nederland zijn bij wie het coronavaccin niet aanslaat. Bijvoorbeeld doordat hun afweersysteem niet goed werkt of omdat ze bepaalde medicijnen moeten slikken. Dat is dus een grote groep die ondanks vaccinatie toch met corona in het ziekenhuis kan belanden. Volgens RIVM-baas Van Dissel is het daarom extra belangrijk dat anderen zich laten vaccineren. Hoe meer onder de bevolking gevaccineerd is met de vaccins, eh, hoe, minder eh, risico we met z'n allen lopen. En ik denk ook dat het van belang is om te benadrukken dat het ook een teken van solidariteit is naar degenen die wel willen, maar niet gevaccineerd kunnen worden. De Dam tot Damloop gaat dit jaar weer niet door. Op 18 en 19 september zou die hardloopwedstrijd tussen Amsterdam en Zaandam zijn. Maar met de anderhalve meter is dat niet te doen. Die geldt nog tot zeker 20 september. En na 15 jaar kruipt er een nieuwe vrouw in dit pak. Lotte Stevens van 28 neemt het iconische roze superheldenpak over van Frey Soufrio... die 15 jaar lang Mega Mindy vertolkte. De nieuwe Mega Mindy is binnenkort voor het eerst te zien op het podium... van het 25 jaar Studio 100 Festival in Plopsaland de Pannen. Het weer. Ook morgen is er weer veel bewolking en vallen de buien. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Het wordt een graad of 19. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen Badhoevedorp en Knaalpend Velzen 7 kilometer met een kwartier op onthoud.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 landen vanavond om kwart over negen op Schiphol. De groep vloog eerst naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Daar zijn ze overgestapt op een vlucht naar Amsterdam. En rond het vliegveld van Kabul wordt geschoten. Volgens de Taliban schieten soldaten in de lucht om de menigte uit elkaar te drijven. Ook Amerikaanse militairen hebben daarom geschoten. Arnoud Danjuma Groeneveld verruilt Bournemouth voor het Spaanse Villarreal. De Nederlander tekent een contract voor vijf seizoenen bij de winnaar van de Europa League... die daarom dit seizoen uitkomt in de Champions League. Het weer, vannacht wat buien, het koelt af tot een graad of 15.